Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Christian Eriksen hoopt donderdag zijn ploeg alweer aan te moedigen in het stadion. De Deense middenvelder zakte zaterdag met hartproblemen in elkaar op het veld. Hij ligt in het ziekenhuis, zijn situatie is stabiel. De Deense voetbalbond en een paar spelers gaven net een update, zegt verslaggever Eline de Zeeuw. Kasper Schmeichel, de keeper, die zei dat hij Eriks heeft opgezocht in het ziekenhuis. En dat dat, dat hem persoonlijk ook eh, enorm goed heeft gedaan. Hij prees ook de medische staf. Hij zei dat is de beste ter wereld, eh, omdat die een wonder hadden verricht op het veld. En ze spraken ook een lof uit over de supporters van zowel de Deense als de Finse zijde... die het zaterdag in het stadion zo goed oppakten. Eriksen blijft nog minstens tot morgen in het ziekenhuis. Want nog steeds is onduidelijk waardoor voor zijn hartproblemen kwamen. Volgende week maandag had de dag moeten zijn dat in Groot-Brittannië nieuwe versoepelingen zouden ingaan. Maar alles wijst erop dat de overheid straks bekend maakt dat dat vier, vier weken later wordt. De laatste tijd neemt het aantal besmettingen in sommige Britse regio's weer sterk toe. Dat komt door de Delta-variant, de nieuwe naam voor de Indiase variant. Ze zijn op zoek naar de heen die het gedaan heeft. Papa kent nog mensen. Papa werkt voor de Duitsers. De slag om de Schelde heeft sinds de bioscopen weer open zijn al meer dan 100.000 bezoekers getrokken. De Nederlandse oorlogsfilm krijgt daarom een Gouden Film Award. De slag om de Schelde zou eigenlijk vorig jaar al in de bios komen, maar door corona kon dat niet. En in Rotterdam mogen studenten weer naar de club. Niet om te dansen, maar om te studeren. Omdat het tentamendrukte is, gooit Club Beurt de deuren open. Deze student is er blij mee. Eh, ja, ik vind het wel leuk om eh, af en toe eens uit, uit mijn studentenkamer te gaan en ergens anders te gaan studeren. Dus eh, ja, ik vind het een leuk initiatief. Deze jongen is er ook blij mee, want thuis lukt het allemaal net iets minder. Ja, maar ook snel afgeleid. Snel ehm, toch weer wat anders doen of even sporten of op bed liggen of te lange pauzes houden. Dus vandaar. En hier heb je dat natuurlijk niet. Hier kan je niet even op bed liggen. Het weer zonnig en droog, 23 tot 29 graden. Morgen zijn er in de ochtend veel wolken, maar in de middag komt de zon er weer bij.